Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Voor de kust van Suriname is voor de derde keer dit jaar een grote olievondst gedaan. Dat heeft de Amerikaanse oliemaatschappij Apache bekendgemaakt, melden Surinaamse media. Volgens De Ware Tijd sprak Apache-topman John Christman van de beste bron die tot nu toe is aangeboord. De vondst wordt gezien als een grote opsteker voor de Surinamers en voor de pas aangetreden nieuwe regering onder leiding van premier Santoki kan internationale investeerders en bedrijven het vertrouwen geven om in Suriname te investeren. In de zaal van het Huis van Afgevaardigden in Washington moeten voortaan mondmaskers worden gedragen. Dat heeft de democratische leider in het huis, Nancy Pelosi, besloten na de besmetting met corona van de republikeinse afgevaardigde Louis Gomert. Die lag onder vuur voor het niet dragen van een mondmasker. Pelosi vindt het dragen van een masker een teken van respect voor de gezondheid, de veiligheid en het welbevinden van anderen in het huis en daarbuiten. Het mediabedrijf Blendel wordt verkocht aan het Franse Cafein. Voor hoeveel is niet bekendgemaakt. CEO en medeoprichter van Blendel Alexander Klupping zegt tegen de Volkskrant dat hij hoopt met de verkoop sneller Europees marktleider te worden. Blendel werd in 2014 opgericht. Met een abonnement kunnen artikelen uit verschillende tijdschriften en kranten worden gekocht. Amnesty International vraagt aandacht voor de bijna 2000 Jezidi-kinderen... die na hun ontvoering door IS terugkeerden naar hun familie. De kinderen zijn lichamelijk en geestelijk zwaar beschadigd, concludeert Amnesty... na gesprekken met slachtoffers en artsen. In 2014 vielen IS-terroristen de Iraakse stad Sinjar binnen... waarna honderdduizenden Jezidis de bergen in vluchtten. De slachtoffers zouden zich snel in andere landen moeten kunnen vestigen, schrijft Amnesty. Het weer, kan wat nevel of wat mist ontstaan.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 Most people and I know Then they say, don't you worry, I'm the one Then the very next day they say they're done And I don't wanna listen to the shit you spun No, I don't want to listen to the shit you spun Walking to a party, feeling out of place Everyone's too cool, everyone's too fake I try to start a conversation, but I can't seem to relate Yo, I'm about to get an Uber Cause you're so fucking cool just way too fucking cool. And I don't really care if you're king. And I don't really care for gold thing. You will be pointing at some girls and saying, yeah, we had a fling. Uh, you're not fooling me, you're just a puppet on the string. Just a puppet on the string, oh. And they say, don't you worry, I'm the one. Then the very next day, they say they're done. And I don't wanna to listen to the shit you spun. Walking to a party, feeling out of place. Everyone's too cool, everyone's too fake. I try to start a conversation, but I can't seem to relate. Blend, ladies, blend. What did I say about coming into my room when I'm doing a video? Get out of my room!